denk ik, joh, had ik die maar. Op de straat mag ik er niet om zeuren. Modewijs wordt opgepast, doe geen mensen overlast. Maar wij hebben het zo op geblast. Want die mooie wandjes hebben wij zo graag. Daarom zingen wij maar onze vraag. Heeft u een sigarenbandje? Heeft u er een voor mij bewaard? Ik heb er al heel wat op gespaard. Heeft u een sigarenbandje? Ben zo blij als u het Bankjes bandjes voor mij sparen. Moeder zegt als je weer gaat, bandjes bedelen op de straat, zal je zien van jou te wachten staan. Moeder, ik beloof u, dat doe ik niet meer, vraag op straat niet meer aan een meneer. Heeft u een sigarenbandje, heeft u er een voor mij bewaard? Heeft u een sigarenbandje? bandje. Ik heb er al heel wat op gespaard. Geef u een sigaar een bandje. Ben zo blij als u het mij Al ben ik een beide handje. Vraag ik het u heel de bandje. Ben zo blij als u het mij geeft. Al ben ik een beide handje, graag ik heb u heel veel.